en voor vrouwen met 61 procent. Het komt onder meer door de sterk verbeterde acute zorg... schrijft de Hartstichting in een rapport. Daarnaast is er meer aandacht voor gezond eten, bewegen en stoppen met roken. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met een hart- of vaatziekte toe. Het zijn er nu 1,4 miljoen. De Hartstichting verwacht dat er in 2030 1,9 miljoen mensen met hartklachten zijn. Het Rode Kruis wil dat Nederland het VN-verdrag tegen kernwapens ondertekent. Volgens de organisatie is hulpverlening na een kernaanval vrijwel onmogelijk. Ook wijst de hulporganisatie op de gevolgen van een kernoorlog voor het milieu. Door de grote hoeveelheid roet die in de dampkring terechtkomt. En dat kan leiden tot mislukte oogsten, dalende temperaturen en honger. Het kernwapenverdrag werd in juli 2017 door de Verenigde Naties aangenomen. Nederland stemde toen tegen. De discussie over kernwapens is weer opgeleid nu de VS en Rusland het INF-kernwapenverdrag gaan opzeggen. De 12 D66-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen willen dat provincies hun reserves besteden aan schone energie, laadpalen en isolatie van huizen. Dat zeggen ze tegen de NOS. Het gaat in totaal om 5,3 miljard euro. Bij de meeste provincies gaat het geld om geld dat is verdiend door de verkoop van aandelen van energiebedrijven. De partij reageert daarmee op coalitiepartij CDA... die vorige week juist met een tegenovergestelde boodschap kwam. De twaalf lijsttrekkers van de Christen-Democraten schreven toen in de Telegraaf... dat Nederland niet moet doorslaan in zijn ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. Het weer, grijs, wat lichte regen of motregen.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 Een kwartier tot 20 minuten extra voor de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Eemnes. A44 Den Haag-Amsterdam tussen Oefstreest en Afrit Noordwijk-Hout 10 minuten vertraging. En op de N247 gaat het nog heel traag van Hoorn in de richting Amsterdam.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 Is it cool enough to fake? Cause all that I've been breathing is about you. Is it wise enough to flow? From the head until my toes. But somehow I don't really know. All that I've been doing is without you. Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying, This is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind's made up.